Dit is met het NOS-journaal. Twee Marokkanen en een Tunesiër staan in Keulen vandaag als eerste terecht... vanwege de ongeregeldheden in de nieuwjaarsnacht. Ze worden verdacht van diefstal. Een van de Marokkanen is inmiddels veroordeeld. Tot zes maanden voorwaardelijk voor diefstal van een mobieltje. En ook moet hij een boete betalen voor drugsbezit. De Britse presentator Jeremy Clarkson heeft een schikking getroffen... met de producer van het autoprogramma Top Gear... die hij vorig jaar een klap gaf. De man krijgt 125.000 euro. Daarmee is een claim wegens mishandeling en racisme van tafel, zo meldt de BBC. Clarkson viel de producer aan toen er na een draaidag geen warme maaltijd was in het hotel. Na het incident stapte hij op bij Top Gear. Patiënten hebben niet genoeg privacy bij de huisartsen, stelt de Consumentenbond na een onderzoek onder ruim 6500 leden. Meer dan de helft zegt mee te kunnen luisteren met de gesprekken tussen patiënten en doktersassistentes. En soms ook met de gesprekken tussen patiënten en de arts. Volgens de Consumentenbond is het probleem vaak dat de wachtkamer en de balie in dezelfde ruimte zijn. In Nepal is een vliegtuigje teruggevonden dat vannacht boven het Himalaya-gebergte verdween. Het toestel is neergestort en geen van de 23 inzittenden heeft het overleefd. Volgens de autoriteiten hing er een dichte mist in het gebied waar het toestel neerstortte. Het Turkse leger heeft bij luchtaanvallen op de terreurbeweging PKK negen mensen gedood. Met helikopters werd vanochtend vroeg een groep Koerdische strijders aangevallen. Het gebeurde bij het stadje Idil, bij de Syrische grens. De strijders trokken toen door een bergachtig gebied richting Idil. Het weer zon, maar ook wat buien, soms met hagel of natte sneeuw. Het wordt ongeveer 6 graden. Vannacht kan het 3 graden gaan vriezen. Morgen nog een paar buien. Vrijdag en in het weekend is het droog met zonnige perioden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag... staat tussen Kadoelen en de Koentunnel 3 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. Bij Rotterdam staat op de A20 richting Hoek van Holland...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 Zo, en welkom terug bij eh, de vinyljaren deel 2, dames en heren. En u weet het, het is niet live. We zijn ingeblikt, maar dat doet allemaal niet de zaak. We doen het programma weer volgens onze vertrouwde formule van de drie classic albums. Dat betekent dat we gewoon eh, vandaag weer drie prachtige, lekkere platen hebben. Die wij eh, voor u gaan draaien. En dat zijn uh, Blonde Blonde van Bob Dylan. Uh, Bob, Pass, en, Pass It On. En de beste van Eva Cassidy. En onze Eva, Eva Cassidy, die is nu in de beurt. Ja, dat is de volgende. En we gaan naar een, vind ik persoonlijk, een ontzettend mooie cover van een oud liedje van Louis Armstrong. What a wonderful world. I see trees that are green, red roses too. I watch them bloom for. myself, what a I? and Orkest die met een eh, prachtige cover van het aloude Louis Armstrong succes What a Wonderful World. Een ongelooflijk mooie plaat. Ja, wat een mooie cover. Prachtig. Ja, is echt heel erg mooi. Schitterend. 33 jaar was ze dat ze overleed. Helaas, dames en heren, deze dame. En eh, in het begin, eh, ja, genegeerd. Omdat ze nogal een eigen persoonlijkheidje had. En eh, dat kunnen niet alle platenbazen zo erg eh, waarderen. Nee, maar... ze, ze het om zich te conformeren aan, aan wat de platenmaatschappij van haar wilde. Ja, precies. Dat ze gewoon geen zin in. Nee, en dat is volkomen terecht. Goed, ehm, we gaan weer terug naar, eh, naar Bobby. En niet naar de oude Bob, maar naar Bob <laughs> Dylan. Toch? Ja, nou, Robert in dit geval. Robert William, ja. ja. Oftewel Bob. Bob. Bob Zimmerman, zo heette hij origineel. Maar ehm, zijn artiestennaam was Bob Dylan. Begonnen in 1962 of zo daaromtrent als folkzanger. En eh, na die tijd eh, was hij dat gitaartje en die harmonica wel een beetje zat. En eh, formeerde hij een band en ging op de elektrische tour. En daardoor werd hij verguist door de folkpuristen. Ja, jammer dan.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 I, because time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so. Bobby Dylan, ofwel eh, Bob Zimmerman. En eh, het prachtige nummer I Want You, wat ook in de tijd een behoorlijke hit was. In de Nederlandse top 40 in het jaar 1966. U luistert nog steeds naar de vinyljaren van ZFM Zandvoort. Op, op, deze prachtige woensdag, uitzending tussen 2 en 4 eh, uur. En we zijn niet live, laat ik dat nog maar een keer vertellen. Want wij nemen het programma thuis op. En Vanaf eh, Pasen of na Pasen gaan we weer echt live. En dan ook weer volgens de prachtige formule met eh, de vinyl 50. Dat lukt deze keer even niet. Maar het komt eh, allemaal wel weer goed. Maar tot die tijd doen wij het even ingeblikt. En op de aarde manier en op de oude manier. En ik, hoop, ik hoop dat u er even goed van geniet. Laten we het zo stellen. Goed, we gaan lekker door met eh, onze andere album. En dat is Douwe Bob. Andere en, Bob. En die plaat is wel degelijk op vinyl te krijgen. Dus denk niet van eh, eh, ze doen maar wat. Nee, het is echt een, ook een op vinyl. hij is zelfs ook terug te vinden in de vinyl 50. Douwe Bob dus. En van hem, Angela, wat gaan we van die man draaien? nou, het is vandaag ver te zoeken, maar... Hij zingt erover. Sweet Sunshine. Oké. Okay. touch the ground. oude Bob met zijn eh, Sweet Sunshine. Ja. En oh. ik... Eh, oh, hij gaat, hij gaat door. Nee, dat mag niet. Nee, maar, eh, maar ik moet nog even iets recht trekken. <laughs> ik zei het net van... ja, de zon is ver te zoeken. Misschien is het op woensdag wel heel zonnig. Maar op de dag dat we dit opnemen, dus niet. Nee, het stormt. En misschien hoort u zelfs af en toe de wind wel eens eh, tussendoor. Dat zou zomaar eens kunnen. Eh, de vinyljaren. En eh, mm, we hebben vandaag drie prachtige platen. Bob Dylan, Douwe Bob en natuurlijk Eva Cassidy. En Eva Cassidy is nu weer aan de beurt. Jawel. En uh, is weer een cover. Ja. Ja. ja Daar heeft ze heel veel van, van ja, gemaakt. En, daar was ook goed in. We gaan nu luisteren naar Ain't No Sunshine. Hoe toepasselijk. It's not warm when he's away. Ain't no sunshine when he's gone, and he's always gone too long. Anytime he goes away, I wonder this time where he's gone. Wonder how long he's gonna stay. Ain't no sunshine. I know Ik zei, is dat mooi of is dat, dat is, mooi? Dat is ongelooflijk mooi. Eva Cassidy met een oud nummer natuurlijk van Bill Withers. Daar kennen we hem van. En eh, er zijn nog wel veel meer versies van. Uiteraard Michael Jackson heeft er zelfs een versie van gemaakt. Ja. Eh, maar dit was een hele mooie van Eva Cassidy. En het nummer heet eh, Ain't No Sunshine When She's Gone. We gaan weer door naar onze Bob. Ons Bob Zimmerman. Oftewel Bob Dylan van het album Blonde on Blonde uit 1966. En daarvan komt het weer een heel mooi nummer. Ik heb klaarstaan uh, Leopard Skin Pillbox Head. Zo, jij durft. Ik. Nou, skin pillbox dog's head. skin pillbox head. Nou, wat voor een hoed is weet ik niet. Maar Dylan kan er, hier, Dylan kan er in ieder een liedje over schrijven. Dat is eh, heel belangrijk. Ja, zoiets. <laughs> zoiets. De Leopard Skin Pillbox head. Nou, dan weet je dat ook weer. Nou, het was een leuke blues. Ja, toch? Dat kon hij ook. Lekker, Geen probleem. Lekker. lekker, lekker. Goed, we gaan naar uh, Douwe Bob. En eh, van zijn album Pass It On. En daarvan draaien wij het prachtige Morning sunset. Okay. makes you feel low. Search for ZFM wordt iedere ouwe ouwe platina. Ja, dan weet je dat ook maar eens. Weet je in ieder geval naar welk radiostation luisteren. Dat is altijd wel handig. CFM Zandvoort. En eh, dit is nog steeds de vinyljaren. En u hoorde een prachtig liedje van eh, niemand minder dan Douwe Bob. En dat heet, eh, wat heet het ook weer? Morning Sunset. Oh ja, Morning Sunset. Eva Cassidy is de volgende die we voor u gaan draaien, dames en heren. Eh, prachtige zangeres, helaas te vroeg overleden. Op 33-jarige leeftijd al. Eh, was onder andere ook eh, vaak de gast in de Troubadour. Dat is zo'n prachtige tent in Los Angeles. Waar heel veel singer-songwriters komen. Onder mensen als James Taylor, Graham Nash, Carol King natuurlijk. Allemaal ah. dat soort mensen die eh, kwamen daar regelmatig langs en speelden daar dan ook samen. En Iva Cassidy was in die tijd, Eva Cassidy dus, was in die tijd ook een regelmatige bezoeker van deze zaak. Ehm, we gaan een nummer draaien dat we kennen van Cindy Lauper, als ik het goed heb. Ja. Maar dan nu de onafvolgbare versie van Eva Cassidy. Prachtig liedje en het heet Time After Time. Time After Time. Ehm, indrukwekkend mooi gewoon. Van Eva Cassidy. Fantastische zangeres. Ik ben fan van haar. Daar heb ze weinig meer dan, maar eh, eh, <laughs> ik ben het toch. Goed, eh, Eva Cassidy dus. En wij gaan verder met Bob Dylan. En... Ehm, van het album Blonde ontblonde uit 1966. En ehm, volgens mij zelf, maar ja, wie ben ik? nog steeds zijn beste album, vind ik persoonlijk. Maar goed, dat kunt u over van mening verschillen natuurlijk. Maar eh, oké, ik vind dat. En het is een prachtige plaat. En we gaan een nummer van draaien van Dylan dat... Eh, heel bekend is geworden in zijn uitvoering. Maar ook bijvoorbeeld in andere uitvoeringen. Er zijn diverse andere. Joe Cocker bijvoorbeeld heeft er een prachtige cover van gemaakt. En Die was er ook zo goed in. Ja, en eh, ik denk, ik geloof zelfs ook eh, Manfred Mann heeft er nog eens een cursus, en uh, eh, cursus, een cover van gemaakt. <laughs> nou ja, goed. Lekker weet je. Ja, goed hè. een cover van gemaakt. Het gaat over het prachtige liedje waarin Dylan het heeft van... Ehm, Ehm, je doet alles als een vrouw, maar als je de relatie beëindigt, dan doe je dat als een klein meisje. Nou, dat is mooi gezegd. Just Like a Woman van Bob Dylan. new clothes. But lately I see her ribbons and her bows have fallen. like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I will go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like. she breaks just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying. his friends. Please don't let on that you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman? Yes, you do. You make love just you break just like a little girl. Bob Dylan, Make Love Just Like a Woman. You Fake Just Like a Woman. En wat is er allemaal meer zijn. Je doet alles als een vrouw, maar als het op eh, de relatie beëindigen komt, dan eh, doe je het als een klein meisje. Nou ja, mooie tekst. Eh, en diverse keren natuurlijk ook door andere mensen gecoverd van deze prachtige compositie van de heer Bob Dylan. We gaan wederom naar Douwe Bob. De andere Bob. De andere Bob. Ja. Zoon van Simon Postuma. En Simon Postuma was weer één eh, lid van de ontwerpersgroep uh, De Vol. En uh, De Vol, dat was Simon en Marijke. En die deden onder andere ook veel werk in de 60s voor de Beatles. Ik zei het al eerder. een pand beschilderen. En natuurlijk niet alleen, maar ook de Rolls Royce van John Lennon hebben ze beschilderd. wat gaan we draaien van de op? Bob? nummer heet De Nieuws. Okay. Bob. En het nummer dat heette eh, Nieuws, de Nieuws Today. De Nieuws. Ja, de Nieuws. Van het album Pass It On. Oftewel, laten we dus op zijn Engels, eh, op zijn Amerikaanse Pass It On. Oké, Pass It On baby. Oeh, de Bob dus. Binnenkort eh, ook natuurlijk te bewonderen tijdens het Eurovisie Songfestival in mei in Stockholm. En wat hij daar gaat zingen, dat is nog steeds niet bekend. Maar ik ben vreselijk... Wat Ja, maar ik denk wel dat hij zelf een heel mooi en heel goed liedje gaat schrijven. Want dat kan hij gewoon. En als je dan net zo'n beetje eigenwijs is als Anouk en zich niet de wet laat voorschrijven, komt het helemaal goed. Douwe Bob dus en de nieuws. En wij gaan door naar Iva Cassidy. En we gaan van Iva Cassidy een van de aller, aller, mooiste liedjes draaien. Zo verschrikkelijk mooi. Ehm, het heet... Hè? Ja, ja, pak maar vast de warme deken, want je krijgt geheid kippenvel. Ja, je ja. krijgt kippenvel. Dit is zo mooi. Het nummer heet I Know You By Heart. Hier, word je gewoon even stil van. Ja, ik ook. Ik word er echt helemaal stil van. Ongelooflijk, wat dus is dit mooi. I Know You By Heart. En dat van Eva Cassidy. geweldig mooi plaatje. We gaan... Eh, eh, oh, de, ja. Ik denk ik hoor niks meer, maar dat ligt aan mijn koptelefoon. Goed, we gaan eh, verder met Bob Dylan. Ja. En van hem, nou, dat zal een beetje de laatste worden, denk ik. Want we schieten aardig op in de tijd. Nou, wat zullen we even doen? Uh, four Time Around of Absolutely Sweet Marie? Zeg het maar. Ja, doe die maar. Vind ik goed. Absolutely Sweet, Sweet Marie. Marie. you know I just can't jump it. Sometimes it gets so hard, you see. I'm just sitting here, beating on my trumpet. With all these promises you left for me. But where are you tonight? a half sick. Yes, I waited for you when you hated me. Well, I waited for you inside of the frozen traffic. You and you knew I had some other place to be. unfortunately. Well, oh, six white horses that you did promise were finally delivered down to the penitentiary. But to live outside the law, you must be honest. I know you always say that you agree. soms moet je... Soms moet je de meester onderbreken, maar het is niet anders. De tijd zit er weer op. We hebben het alweer eh, gehad voor vandaag. Eh, de vernieuwjaren op deze prachtige woensdag. We hopen dat u het een beetje leuk gevonden hebben. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan wederom ingeblikt. Maar dat zal de pret niet eh, drukken. Bob Dylan dus als laatste met Absolutely Sweet Marie. Eh, hartelijk dank voor het luisteren.